Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een woning in het Brabantse dorp Asten is vannacht een vrouw doodgestoken. Een man van 24 uit het naburige Deurne is aangehouden. Wat de relatie tussen de twee is en hoe oud de vrouw was... heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Ook kan de politie nog niet zeggen over de aanleiding voor de steekpartij. De Amerikaan die meer dan 50 jaar het record had van 's werelds hoogste parachutesprong is overleden. Joseph Kiddinger sprong in 1960 op ruim 31 kilometer hoogte uit een gondel die onder enorme heliumballonnen hing. Hij deed mee aan experimenten van de Amerikaanse luchtmacht... om parachutes van schietstoelen te testen... voor piloten die missies vliegen op grote hoogte. Zijn record werd pas in 2012 verbroken... toen de Oostenrijker Felix Baumgartner van bijna 40 kilometer hoogte naar beneden sprong. Kiddinger was bij die recordsprong betrokken als adviseur. Joseph Kiddinger was 94 jaar. Rusland heeft nog eens 200 Canadezen verboden om het land binnen te komen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat een reactie op de sancties die Canada onlangs afkondigde tegen 33 Russen. Moskou zegt dat het onder andere gaat om Canadese ministers en oud-ministers, parlementariërs en politiemensen. In totaal hebben de Russen nu ruim 1200 Canadezen een inreisverbod opgelegd. Dit jaar zijn er veel meer journalisten tijdens het uitvoeren van hun werk om het leven gekomen dan in 2021, meldt de Internationale Vakbond voor Journalisten IFJ. Het waren er tot nu toe 67 tegen 47 vorig jaar. De hoge cijfers komen onder meer door de oorlog in Oekraïne, waar 12 journalisten stierven. Het gaat om correspondenten, verslaggevers, fotografen, cameramensen en assistenten. Door opgeleid bendegeweld in Mexico kwamen elf journalisten om. En ook in Haiti was het dodental hoog. Daar vonden zes journalisten de dood. Het weer, het vriest en daardoor kan het plaatselijk glad zijn. Ook komt er lokaal dichte mist voor. Vanochtend eerst grijs, later breekt de zon door.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 moment En als die overwaait Oh dan strijk ik alles weer recht Vijf voor twaalf Het kan het beste overkomen Yeah, yeah, yeah, yeah I came to dance, dance, dance, dance. I hit the floor cause that's my plans, plans, plans, plans.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 Every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. Positions that I can't slow allemaal fijne dagen en een voorzitter.